Dit zijn de hoofdpunten uit het Novo-nieuws. Nederlanders vinden de asperge de lekkerste groente. Dat blijkt uit onderzoek van het Radio 1-programma Vroege Vogels. Het witte goud won nipt van de sperzieboon. Witlof eindigde op de derde plaats. Het CDA schuift minister Donner naar voren als opvolger van Herman Tjenk Willink als vicepresident van de Raad van State. Dat liet partijvoorzitter Peetom gisteravond doorschemeren. Het lijkt erop dat de Amerikaanse aanval met een zogeheten drone in Jemen vrijdag naast terreurimam Al-Awlaki nog een belangrijk slachtoffer heeft gemaakt. al assiri produceerde bommen voor Al-Qaeda. De situatie in de Libische stad Sirte is zorgwekkend. Dat meldt het Rode Kruis dat gisteren de geboortestad van de verdreven leider Gaddafi bezocht. Het weer volop zonnig en warm, maxima tussen 20 en 24 graden. Morgen opnieuw vrij zonnig, maar in het noorden wat sluierbewolking. Vanaf dinsdag grotere buienkans. En tot zover de hoofdpunten uit het Novumnieuws. En daar zijn we weer, daar zijn we weer. Ja, de hele crew is er weer bijna. Ja, de hele Michael is er deze week niet bij, want eh, die heeft de verjaardag van zijn oom. Veel plezier Michael, maak er wat leuks van, doe wat leuks. Eh, ja, veel plezier eigenlijk. Maar wie we er wel bij hebben zitten is onze Hallo, goedemiddag. Ja, goedemiddag. Eh, nou jij, jij bent er ook weer gezellig bij. Heb je, er, heb je er weer een beetje zin in? Tuurlijk, ik heb er altijd zin in. Nou, en onze producer die uh, weer uren hard heeft lopen zwoegen op alle informatie te verzamelen voor de items. Mick, ja, ja. Heb, jij er ook weer zin in, jongen? Ik heb er hartstikke zin in vandaag. Dan gaan we er wat moois van maken, ook met de Fred Chels. Dit is Chelsea Dekker. with me just for the hell of it. Chelsea Adego hoorde je. Echt een heerlijke plaat om mee wakker te worden. En ja, de middagmannen zijn er weer. Eh, met natuurlijk de vaste onderwerpen zoals wist je dat, showbiz shit, help mij in de uitzending. Shows ik Quest, de Gear Guide, de Do's and Don't, Just Mate en Pullenbak. En volgende week mogen er ook wat bij zijn, namelijk middagreportage. Uh, Stefan die gaat dan op pad eh, hier in, onze, in ons pittoreske dorpje. En die gaat dan aan mensen vragen over een actueel onderwerp. Dat volgende week. Um, eerst eh, wil ik even een, een, toch kleine aankondiging voor in de uitzending. Stel je voor je wil in de uitzending, stuur dan even je Skype naam via de Shout in je Questlijn. En dat behandelt onze altijd rechtvaardige uh, ja, producer Mick, die behandelt dat dan. En wie weet kom jij dan wel in de uitzending. Uh, ja, onze website is vernieuwd. www.demiddagmannen.nl Dus gewoon middagmannen.nl uh, Ja, de website is vernieuwd. We hebben ja, hoe zeg je dat? Ja, we hebben een beetje, ja, alles is een beetje vernieuwd. We hebben het een beetje in, in schoolsferen gebracht. Dan zou je wel denken, ja, saai, maar op zich, ik vind de, in, ik vind de site mooi geworden. En eh, op de site is ook wat extra's gekomen. Je kan nu namelijk ook uh, ons zien. Ja, je kan een kijkje in de studio nemen. We hebben hier twee camera's hangen die af en toe eh, ja, wisselen van, eh, van scherm. En dan kan je, de ene keer kijk je dan bij mij en de andere keer kijk je dan bij de jongens. Want ja, de studio is iets groter en daardoor kunnen we niet op één webcam krijgen. Dus eh, dat valt te zien. Dan ga je naar www.middagmannen.nl eh, en dan klik je op tv. En, eh, dan <laughs> en er wordt heel veel ingestuurd. En dan klik je op tv. En dan, uh, ja, dan zie je het wel. Dus gewoon even www.middagmannen.nl en klik op tv. En ja, je ziet gewoon naar de studio. Dus wat, wat, een, wat een idee zeg. We beginnen met lekker op te nummer. The Counting Crowds, Accidentally in Love. Nee, nou van ja, ik wil naar zingen. Het kan dus. Stuur even een, een shout of een requestje. met jouw Skype-naam erin naar ons toe, de Alvast bedankt. So she said, what's the problem, baby? What's the problem? I don't know. Well, maybe I'm in love, love. Think about it every time I think about it. Can't stop. David Guetta en Sia. Je hoorde hun nieuwe Titanium. Een perfecte plaat als je mij vraagt. En wat, zeg maar wat zegt Stefan Verdel ervan? Wat zegt hij ervan? Ik vind hem, ik vind hem helemaal geweldig. Je vindt hem helemaal geweldig. Ehm, eh, hoe was jouw weekend? Eh, mijn weekend was eh, lekker. Ik heb lekker gechilled met Mick. Dus, je, hebt gechilled met onze producer. Wat, wat hebben jullie allemaal voor activiteiten ondernomen? <laughs> Ehm, laten we het daar maar niet over hebben. Nou, nou zeg maar. Nou, eh, we hebben, eh, wat hebben we gedaan? We hebben gegeten. Gegeten. We hebben geslapen. Geslapen. Nou ja, half. En eh, wat, hebben we, wat hebben we nou gewoon nog meer gedaan, Mick? Wat hebben we allemaal gedaan? Ja, nou ja, Mick, wat, hoe was jouw weekend? Ik vraag het wel aan jou, want... ik ben dus bij Stefan geweest ja. en aangezien hij het zelf niet wil vertellen, we hebben non-stop gegamed. Je, je hebt non-stop. En, en, welke intu... intu... intu... Hoe, eh, hoe zeg je dat nou? Intellectueel spel heb je gespeeld. Eh, nou, dat is eh, best wel veel. Ik heb Total War gespeeld. Total War, ja. En ik heb Company of Heroes gespeeld. Company of Heroes, ja hoor. En ik heb Lord of the Rings gespeeld. Lord of the Rings. Vind ik een leuk spel zo. Ja, te geweldig. Helemaal verslaafd. Ja, nou, niet te geloven. Nou. En Steven, wat heb jij allemaal al gespeeld? ja, daar ben ik ook nou, wel benieuwd naar. Een beetje hetzelfde als Mick, alleen dan minder. Ik heb eh, heel veel eh, geschoten vooral. Eh, geschoten. Ja, zo ja. maffia. Maffia, gezellig. Uh, nou, leuk dat ik jullie weekend, daar ook weer een beetje meer bezig van heb. <laughs> hallo, ik wou het liedje Lose Yourself van Eminem horen. Nou, is goed, Younes. Ehm, die gaan we zo voor je. Gaan we zo voor je, daar staat erin. En moest Jacker wordt ook nog aangevraagd door Joey komt er zo aan dat jij dan van ja, ik heb zelf ook een nummer wat ik graag wil horen. En uh, ja, die nummers die zij daar, daar zit ik allemaal niet op te wachten. Geen probleem, stuur het in. Ik zou denken, dat staat wagenwijd voor je open. Dit bij Hornobel en Poepa, uh, Pip, Poepal. Pitbull natuurlijk. Dit is Now You See It. Honorable Pitbull jump smokers to the world. It's that jump smoker sound to make them girls get down. Mr. 305 Chi-Town yeah. Latinas all around DJ spin this record round Let them shake their ass all on the floor and then do it that I so hands on this party. I make it rain on your more than a bank teller. Have no more game than Carmella. This one a million seller, and a rebel pit bull under the girl's umbrella. Baby, shake that ass for me. Come on, shake that ass for me. Baby, shake that ass for me. Come on, shake that ass for me. Baby, shake that ass for me. Come on, shake that ass for me. Baby, take it down. Get Back in je hoorde Alexandra Stan. En uh, ja, heerlijk plaat als je mij vraagt. Nou, niemand die het me vraagt. Maar daarvan afgezien. Uh, ja, er werd, wordt nogal wat aangevraagd, had ik zo gezien. wil je misschien dat ik het vroeg Melanie. En wil je One Direction, What Makes Your Beautiful. vroeg eens mee aan. Nou, geen probleem is mee, ga ik zo voor die. Die heb ik opgezocht. En dan zoek ik komt er ook aan Melanie. Komt allemaal goed. Eh, maar eerst wil ik nog even een oproepje doen voor de Help Mij. Zit je nou thuis met een probleem of eh, op school of waar dan ook, zit je ergens met een probleem? En eh, stuur het even naar ons in en dan gaat Mick het zo goed mogelijk proberen te behandelen. Vorige week hadden we even Michael aan de knop gezet. En die had dat hele onderwerp behandeld, alleen die had, ja, die had de microfoon niet aangezet. Dus dat was echt was, was vrij bedoevend. Maar goed, daarvan afgezien, stuur je Help Mij even in. En ja, dan ben ik benieuwd, waar loop jij tegenaan? Dat willen wij graag weten en kunnen wij er wat mee doen. Alvast bedankt, dit zijn de Veronica's. En dit is Untouched. Direction, What Makes You Beautiful Die aangevraagd. En natuurlijk ook nog eens geduid. Eh, en eh, we hebben een Help Mij binnen. En die wordt eh, deze keer behandeld door Stefan. Dus ik, ik wens je veel succes, Stefan. Um, nou, de Help Mij van deze week is... Ik probeer goede cijfers te halen op school. Alleen ik, kan, ik ben gewoon heel slecht in leren. Dus ik kan, ik kan het niet goed. Mijn ouders willen, willen, zien, willen niet zien dat ik een lager niveau ga ver, ga, anders, verdienen ze, anders verbieden ze me alles. Maar het lukt me gewoon echt niet. Dus eigenlijk simpel samengevat, het probleem is, ze wil hoge cijfers halen, maar zit op dit, eh, op dit moment een niveau eh, ja, die ze gewoon niet aan kan, omdat, eh, omdat ze slecht is in leren. En uh, ja, dat is eigenlijk een probleem. En van de ouders mag ze geen niveau lager, maar ze kan het gewoon niet. Wat moet je dan doen? Ja. Wat moet je nou doen? Ehm, ja, eh, nou ja, sowieso vragen of je ouders je dan helpen. Zodat ze sowieso zien dat ze je be- dat, zodat ze zien dat jij je beste doet, ervoor doet. Ja, dus, dat eigenlijk laten zien dat je wel ja. heel veel leert, maar dat het je gewoon echt niet lukt. Ja, dan kunnen, ze, dan kunnen ze je het wel verbieden, maar dan zien ze wel dat je je best doet. Dus dan heb je meer kans. Dus gewoon laten zeggen, nou, leer, kom dan eens mee met mij en dan zien ze echt dat je lang, dat je lang leert en er echt je best voor doet. Ja. Maar dat het gewoon echt niet lukt. Ja. Wat natuurlijk goed mogelijk is, omdat het gewoon echt niet kan. Nou, dankjewel dat je me even wou behandelen. En eh, dan gaan we straks verder met... Eh, wat, wat, staat voor het eerst op het programma? Want ja, mijn, mijn, mijn format is gewoon gejat hier. Gewoon door mijn eigen producer. Jat gewoon mijn, mijn, mijn zooi weg. Even kijken, hoe laat... De showbiz shit. De showbiz shit. Nou, dat komt er zo dus nog aan. En nog veel meer. Komt goed, staat voor jou op de wachtrij. Maar eerst weer muziek van Christian Balls. En dit is One Child. Straks nog verzoekjes zoals... Uh, nou, uh, All Time Low werd net nog aangevraagd. Chris Media.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 En natuurlijk ook nog eh, de, toch wel snelle vrouw Nicki Minaj. Eh, we gaan verder met de showbiz shit. En nou ja, vorige week had je toch een beetje een zootje van Maar dat, was bij de Gear Guide. Toen eh, ja, had Mick die had drie stukjes en nou, twee die waren niet echt compleet. En Mick, jongen, was helemaal goed. Maar hij kan deze week goed maken, dus we, we, kijken even hoe het is. Een hip-hop producer en zanger Sylvia Robinson is donderdag op 75-jarige leeftijd overleden. Ze heeft de bijna Mother of Hip Hop eh, omdat ze hip hop seekers, eh, rappers Delight en The Message produ is eh, Robinson overleden aan hartfalen in het Maiden Hospital. ze was al zo'n vijf maanden erg ziek. En Lange Frans en tijdje Oosthuis hebben het duet De Bloedgabbers opgenomen. Dat, is dat, wordt de titelsong voor de film de Heineken, van de Heineken-ontvoering. Het nummer is speciaal geschreven voor de film. Maakt de distributeur A-film donderdag bekend. En een medewerker van een kerkhof in de Amerikaanse stad Wilson is gearresteerd nadat hij een gitaar stal uit een grafkist. Naar eigen zeggen jat hij de gitaar omdat, eh, omdat deze te kostbaar is om in een crypte te liggen. 39-jarige Steven Cornert zegt de waardevolle uh, Fender Telecaster liggen in de doodkist van de vorige week eh, van Randall Jordan. Het was Jordans wens om samen met zijn geliefde gitaar begraven te worden. En die man dacht, nou dat is wel wat waard. Dat zetten we op Marktplaats, dus die stal hem. Nou, dankjewel dat je het weer, eh, dat je, dat je het weer hebt eh, ja, neergezet. Het, het, waren leuke nieuwtjes, zeker van die gitaar. Maar ja, zou jij doen, een gitaar uit het... Nou ja, kijk, dat zou, het zou hetzelfde zijn, Steun voor. Stel voor, je weet dat iemand al lang dood is, dus het is gewoon iemand eh, ja, die alleen maar bot heeft. Alleen hij heeft toevallig in die grafkist iets liggen wat 15 miljoen euro waard is. En jij kan het zo opgraven. Zou nou, ik zou het alsnog niet doen, want het is de grafschending natuurlijk grafschending. Dat wordt heb ik nog nooit gehoord. Uh, maar je, je, zou niet... Nee, nou ja, kijk, je moet voorstellen als psychopaat zou je er zeer over twijfelen. Als, je niet zo, als, als het niet alles op een rijtje staat... Ja, dan zou je over twijfelen. Dat dan eh, snap ik. Ja, dan, zou, dan, dan denk ik zelf nog dat je het wel zou doen. Ik het is toch een hoop geld en... Moet je nagaan, wat zou jij nou... Stel je voor, ik geef je nu 5 miljoen ik zeg je moet allemaal uitgeven. Waar geef je het uit? Ik zou een Playstation kopen, een laptop en... Eh, dan heb je nog geen miljoen uitgegeven. Nee, dat weet ik. nog geen ton, nog geen 10.000. Ik zou een eh, wereldreis gaan maken. En eh, voor de rest mijn geld uh, gewoon opsparen. Dus de rest sparen. En, als ik jou nu, nou, 15 miljoen zo erg veel, 10.000 euro zou geven, wat zou je ermee doen? Je moet het gelijk uitgeven. dan, zou, dan zou ik een auto kopen en dan zou ik heel ver wegrijden, waar het altijd lekker zonnig is. Hoezo? Is, vind je de zon cool? Ja, de zon is gewoon, dat heeft gewoon zo'n zo'n sfeer waarvan je denkt van, yeah. Oké, dus nou ja, jij zou, jij zou naar een zondige hand gaan. Nou ben ik wel benieuwd, wat zouden jullie als luisteraar nou doen? Dus stel je voor, ik eh, stop 5.000 euro, een hoop geld. Stop ik in je hand en ik zeg, je moet het nu uitgeven. Wat zou jij daar dan voor kopen? Je kan het even naar ons toesturen. Dit is jouw dat het wagenwijd voor je open. Kelvin Harris en Kaylees. En dit is eh, ja, een hele mooie moeilijke tekst. En we gaan verder met de Wist je dat? En eh, ja, waar, we waren eigenlijk eigenlijk even kwijt. Want eh, ja, het is al een beetje op elkaar geplakt, het schema van vandaag. Maar niet uit, maakt niet uit. We hebben het gevonden. Eh, wist je dat? Nou ja, feitjes die, ja, die, die ja, gewoon echt waar zijn. Maar ja, toch vrij raar. Wist je dat dieren ook humor hebben? nou, geef hem eens even die microfoon. dit, dit moet je op kunnen onderbouwen. Dieren ook humor hebben, hoezo? Nou, dat... eh heb ik op internet gelezen, tot eh, dieren met elkaar communiceren en tot ze ook eh, grappen met elkaar eh, delen. Dus Kat Jan zit aan de bar, zegt de ene kat tegen de ander, heb je een kater? Ja, oké. Nee, ja, nee, dit is ja, maar dat snappen wij natuurlijk niet. de zon vlammen uit van 20 tot 50 miljoen graden. Nou, dan kan je wel lekker... heb je lekker ah. snel je eten klaar zo'n eh, de sterkste spier van menselijk lichaam de tong is. Ik, eh, ga, hier ga ik niet verder op in. Dit is, eh, nou, ach, Nee, um, het bekende spel, het bekende spel Tetris in 14 dagen is gemaakt. Wat is Tetris? Tetris. Wat is dat? Dat ken ik allemaal niet. Het is dat je met die blokjes moet passen. Totdat het, uh, dat je zeg maar een geheel krijgt. Ja. En dan moet je zoveel mogelijk blokjes moet je in je vierkant krijgen voordat ze elkaar ophopen en tot er niks meer bij nou, kan. niks voor mij dus. Ehm, wist je dat meer dan 50% van de wereldbevolking nog nooit heeft getelefoneerd? Eh, ja, dat is eh, vervelend. Ja, dat heb ook niet te doen. Eh, wist je dat ijs, ijsbeer linkspotig zijn? Ja, niet linkshandig, maar linkspotig. En wist je dat mensen die jong grotere, grotere hersenen hebben? Hoe zou ik dat nou weer? Mick, hoezo hebben die grote hersenen? vertel. Nou wil ik het weten. Doe ik die nou weer grote hersenen? Nou. Het schijnt dus dat je eh, om te jong leren, om goed te kunnen jong leren, eh, heb je heel veel nodig. Eh, ook, um, hoe noem je dat, mentaliteit of zo? mentaliteit. Moet je mentaal moet je het goed hebben. Ja, ja, ja. en dus fysiek, fysiek sterk zijn. Ja, En hoe beter je dus kan jong leren, hoe, hoe meer je ook je hersens kan ontwikkelen. Ja, nou, wordt tijd dat eh, Stefan gaat een jong leren, denk ik, eh, jongens. Um, heb je die voor gaan? mag ik Chris Brown met die keer, yeah? Oftewel, jij die keer. Ik vind, ja, tuurlijk, geen probleem. Dit is Chris En jij die keer. Of three times, of keer die, of... Nou, gewoon, yeah, die, die keer. Gewoon, zeggen we gewoon. En ehm, heb je nou zelf nog een nummer dat je wil aanvragen? Stuur het even in en zijn wel benieuwd. En we hebben trouwens al één ding binnen gehad. Wat zou jij doen als je gewoon in één keer 15.000 euro krijgt? Dat gaan we zo nog beantwoorden. Is Chris Brown. Ehm, we gaan zo het volgende uur in. En, en dat vind ik toch wel fijn. Het is, het, is, het is weer heel snel gegaan als je mij vraagt. En ondertussen loopt mijn crew, eh, die, loopt, eh, die loopt een spelletje te doen. Mick bijvoorbeeld ook. Mick, ben je een beetje aan het winnen, jongen? Ben je een beetje aan het winnen? Ondertussen wordt er middagvoetbal voetbal eerlijk, uh, om eerlijk te zijn, niet. Nee, je bent niet nee, aan ik kan het niet winnen. Nee, je, kan, je kan het niet winnen. Het, het lukt niet, dus het lukt niet. Het gaat heel slecht. Het gaat best wel slecht, ja. Nou, hij kijkt wel elke keer of er nog nieuwe shouts in de quest bij zijn gekomen. En dat vind ik dan toch wel dapper dat je toch heel even je, je barrière van het spel nog even door kan breken. Uh, wat hebben we zo al binnen? Chris Medina, What a Words komt eraan voor jou eh, straks in het volgende uur. En ik zou mijn geld aan mijn ouders geven om hun rekening af te betalen en de rest op mijn spaarrekening zetten. Ja, dat is heel verstandig, zou ik ook doen, ja. En uh, er wordt ook nog altijd nog aangevraagd door Dileen ik, ik, ja, ik heb allemaal geen all-time low. Daar ben ik ook helemaal niet zo van. Ik, ja, die, die, muziek die spreekt me niet zo aan, dus ik heb het ook niet. Spijt me. Misschien volgende DJ, ik weet het niet. Maar ja, bij, mij ben je toch echt op een verkeerde adres.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 What will it be? Punt uit het Novo-nieuws. Nederlanders vinden de asperge de lekkerste groente. Dat blijkt uit onderzoek van het Radio 1-programma Vroege Vogels. Het witte goud won nipt van de sperzieboon. Witlof eindigde op de derde plaats. Het CDA schuift minister Donner naar voren als opvolger van Herman Tjenk Willink als vicepresident van de Raad van State. Dat liet partijvoorzitter Petom gisteravond doorschemeren. Het lijkt erop dat de Amerikaanse aanval met een zogeheten drone in Jemen vrijdag naast terreurimam al-Avlaki nog een belangrijk slachtoffer heeft gemaakt. Al-Assiri produceerde bommen voor Al-Qaeda. De situatie in de Libische stad Sirte is zorgwekkend. Dat meldt het Rode Kruis dat gisteren de geboortestad van de verdreven leider Gaddafi bezocht. Het weer volop zonnig en warm, maxima tussen 20 en 24 graden. Morgen opnieuw vrij zonnig, maar in het noorden wat sluierbewolking. Vanaf dinsdag grotere buienkans. En tot zover de hoofdpunten uit het Novumnieuws. En zo zijn we alweer snel in het volgende uur. Zeg niet te geloven, we zijn alweer. En het tweede uur, voor mij is het eerste uur alweer echt verdacht snel gegaan. Zeg niet te geloven ja, ik wacht nu op een antwoord van, nou, nou ik hoop ja, niet. Nou ja, het, het, ging, het ging, voor mijn gevoel ging het iets te snel. Het eerste uur. Ja, het ging voor mij, ja, we, moeten gewoon, eh, we moeten iets, iets meer rekken of zo. Ik weet ook niet, we moeten ergens onze tijd vandaan halen. Drie uur lang. Ja, nou, nou ja, da, daar wou ik nog even over hebben met jullie. Maar goed, dat, dat zeg ik zo wel. Komt goed. Eerst is het Pink en Please Don't Leave Me. Believe Me. En uh, eh, Pink die heeft, eh, die heeft trouwens eh, een nieuw kindje. Voort. Nee. Nou, die heeft echt een hele raar naam, dus ik onthoud ook niet. vergeet me, maar ik onthoud die namen echt niet hoor. Die heeft een, naam, is nog gewoon, dat is nog heel anders dan Pink. En ze heet trouwens, uh, Pink heet trouwens niet Pink omdat ze ons haar heeft gehad, maar Pink heet, omdat ze, ze, vroeger werd ze Pink genoemd, omdat ze vrij klein was. En uh, ja, in het Nederlands is Pink natuurlijk Pink. En Pink is het kleinste. Dus toen dachten ze, nou, ik noem hem Pink. Aha. En eh, wisten jullie dat, uh, kennen jullie Bart de Graaf, dat is de oprichter van BNN? Ja, Bart Graaf. Ja. Serieus, ken die echt? Ja, die ken ja, Dat is de oprichter van BNN en die is in uh, Hillegom geboren. In Hillegom? Ja, dat, nou daar staat de studio, dus dat is natuurlijk wel een beetje onze trots. En in Hillegom is ook geboren en opgegroeid. Uh, eh, gaaf ook geboren en opgegroeid. Ehm, de commissaris van de koningin, huiscommissaris eh, in, in Gelderland. Dus eh, ja, die, die is ook een hele Hillegom geboren. Dus wat, we hebben toch eigenlijk een... Ja, een, een, mooi, gewoon een, mooie, mooi, mooi, mooi dorp hier. Gewoon een, een, een dorp met allemaal wereldwijde faam gewoon. Niet te geloven. Ik denk en BNN natuurlijk wel. Nou, en de oprichter die is hier geboren. Die is later doodgaan aan ernstige ja, hart- en vaatziekten volgens mij. Ik weet niet meer precies. Heel, heel eerst in ieder geval, hij had ook een is Dus ja. ja in ieder geval, ehm, even kijken of we nog wat binnen hebben. Shouts en request, even kijken, even kijken. Eh, wil je Make Believe eh, from the start aanzetten? Ik zal zo even voor je kijken. En... Um, What a Weird werd net aangevraagd door eh, Joyce. Nou, die ga ik zo weer Hij komt eraan. Hij staat nu in. Dus eh, die, die komt er straks gelijk aan. En uh, eh, Hot Way Tonight Tonight. Eh, wordt ook nog door zeggen zeggen. Nou George, ik ga ook nog Hot Your voor je draaien. Komt goed, komt er allemaal aan. En dan hebben we nog de laatste binnen. Ja, het wordt allemaal live, wordt het, wordt het hier bekeken door, door de producer. Die is nu echt hard aan het werk. Hey, zou jij lopen willen daar van Martens of vraag vraagt Bradley aan. Die komt dan gelijk na Waterworld, ja? Dan hebben, we dat, dan hebben we dat ook gelijk gehad. Dus, ehm, nou ja, eerst is dit dus is Medina met What a Words en daarna hoor je Hello van Martin Zolwijk. Komt goed. Eerst Chris Medina en daarna weer even een beuknummer. Ja, er moet toch een beetje verschil in tempo zitten natuurlijk hè. De middagmannen tot 1 uur. Anywhere you are, I am near. Anywhere you go, I'll be there. Anytime you whisper my name. see how every single promise I keep. Cause what kind of guy would I be if I was to leave when you need me most? What are words if you really don't mean them when you say that? standing right beside her tonight, and I'm gonna be by your side. I would never leave when she needs me more. David Staats. David Staats. maar nu nog steeds. Eh, bedankt voor Duivel Chris Medina, is een heel belangrijk nummer voor me. Zeg door, eh, alsjeblieft, geen probleem. En kom Party Rock uh, eh, vraagt dope, boy aan. Nou Dopeboy, um, ehm, LMFAO heeft inmiddels een nieuw nummer. Dus die ga ik voor je draaien. Is toch ook goed? hij heet Sexy You Know It. Dus nou, die, die komt er wel voor je aan. En um, ehm, Hot Your Way, die werd, die werd een tijdje geleden al aangevraagd. Dus die ga ik er nu ook in zitten voor je staat er ook in. En uh, nou, dan gaan we beginnen met LMFO. En dit is Sexy and You Know It. De nieuwe LMFO had de brand new van deze week kunnen zijn. Maar de brand new van deze week is een andere. Wat dat is, blijf luisteren, hoor je zo.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 Hot Show Rate Tonight Tonight. Aangevraagd door, uh, ja wie was het? Wie, wie was dat nou ook weer? Uh, tonight Tonight, eh, de, de, de, de, um... Joyce, Joyce die vroeg natuurlijk. Ja, sorry Joyce, sorry. Joyce die vroeg aan Tonight Tonight. Alsjeblieft Joyce. en we gaan verder met de Gear Guide informatie over de technologiewereld. Samsung eist een verbod niet alleen voor Apple, maar ook voor vijf beurs. Als zij zich niet aan het eventuele eh, verbod houden, dan wil Samsung een boete betalen van 1 miljoen euro per overtreding en voor elke dag dat de overtreding wordt begaan. Het verbod moet, als het aan Samsung ligt, waarschijnlijk ook gaan gelden voor de iPhone 5. De zaak op maandag in Den Haag voor de rechter en eh, in de vorm van een kort geding. Apple zou een verzoek hebben ingediend om uit eh, de basis van algemene patenten wel een verbod kan worden afgedwongen. Omdat, eh, omdat, omdat het om heel algemene en cruciale patenten gaat, heeft Apple overigens sowieso het recht om deze patenten in licentie te nemen. Samsung mag dat niet weigeren als Apple daar een verzoek als app Apple, als Apple daar een verzoek toe neemt. Ja, het is een discussie of Samsung dus met hun Galaxy telefoons wat zouden hebben gehad van de iPhone. En eh, nou ja, andersom roepen ze weer, nee joh, eh, Apple heeft juist gejat, wij niet. En ja, zo blijft het een beetje overgaan. En ja, zo blijft het, zo blijft het geruzie maar doorgaan en doorgaan. Maar persoonlijk geloof ik er meer in dat Samsung heeft gejat dan dat Apple heeft gejat. Wat, wat denken jullie? Apple of Samsung? Ik denk Samsung, want dat zijn toch wel, eh, ja, nou ja... Dat Samsung heeft gejat of dat ja, Samsung... Samsung heeft gejat, Samsung, ja. Heeft zo, ge en, zo gevoel wat, heb ik En wat denk denkt Mick? denk dat ook dat Samsung het heeft gejat. En nou ja, eh, Stefan die zit zelf achter zijn Samsung laptop. Dus eh, nou, die is eh, waarschijnlijk ook gewoon gestolen van Apple. Ik loop gewoon eigenlijk achter een Apple computer. Nou ja, waarschijnlijk. Ja, dus dat is wel. Niet, is een Samsung nou, maar. Dus uh, Apple, Apple is toch net een stukje verder hoor. Nee hoor, wees blij met je Samsung. Je hebt het tenminste. Dit is Gavin DeGraw. En dit is not over you. Straks trouwens ook nog de do's en don'ts. Do's en don'ts. Dreams. where I have to go to see your beautiful face anymore. I stare at a picture of you and listen to the radio. Hope, hope there's a conversation. We both admit we had it good. But until then, it's alienation. I know that much is understood and I realize if you ask me how I'm doing, I would say I'm doing just fine. I would like would lie and say that you're not on my mind. But I go. over you Something takes a hold of me every time we talk. David Guetta. En je Every Time We Touch. En eh, ja, als je er nog even wat gepraat doorheen hoorde. Dat was altijd onze, altijd onze fanatieke doorheen prater. Genaamd uh, Steven Verdel. Ja, lekker jongen, lekker. Graag gedaan. Uh, nee, even kijken. ik wil bete Influence van Ben mega pink fan. Zegt Demi Horses. Nou, ik ga even kijken. We hebben al Pink geduid. Dus ja... het, zal er ontspannen. En ja, ik moet toegeven, leuke show. Ik luister hem af, dankjewel. Eh, zegt Jan waar je ruzie mee hebt. Nou, ik eh, persoonlijk heb ik geen ruzie met één eh, Jan. Maar nou, als je wel ruzie met mij hebt, vervelend. En ehm, ik wil Justin Bieber Love Me, please, please. Dan zijn jullie de beste. Nou, dan zijn we niet de beste, want ja, sorry, maar wij, wij daar nou helemaal geen Justin. Sorry. Het, ik, ja, het is gewoon... We hebben hier soms een hele grote box staan in de studio. En uh, ja, die, die, die, die zegt, die, die, die doet het gewoon niet. Die zegt, ja, ik speel gewoon geen Justin Bieber af. Dus het is gewoon heel lastig. We kunnen het gewoon echt niet doen. Het is altijd jammer. De dus do's en don'ts, de dus do's en don'ts. Geef de microfoon eens even aan... Uh, eh, Amik. Aan, aan, eh, aan die Mickey, aan Mick. Even kijken, jij stelt de do's en don'ts aan en je hebt de altijd. en don'ts op vakantie. Nou, ga je graag op vakantie met je familie uh, of vrienden? nou, ik ga best wel graag op vakantie, ja. Maar ook met je familie? Of, ja, dat is wel gezellig altijd. En nooit gestresst problemen? Eh, maar, nee, niet echt. vakantie eigenlijk eh, het begin van de problemen ongeveer. Nou, bij mij niet echt. Nou, niet echt. Nee, Oké, nou, eh, de do's en nood op vakantie. Lekker naar het strand gaan. Doe je dat vaak? nou, ik niet. Ik ben er niet zo dol op, maar er zijn heel veel mensen die doen dat graag natuurlijk. Dus dit is niet echt een doet van jezelf? Nee, niet, deze is niet echt voor mezelf. leuke uitstapjes doen, zoals? Wat zijn leuke uitstapjes? Zoals als je er in de buurt bent naar een stad toe, of naar een dierentuin, of pretpark. Een dierentuin of een pretpark? Oké. Door je bent er dan toch, toch? Eh, ja, toch? Dus, Het leuk houden tussen de familie. Oh, dus Ja. Eh, eh, ik bespeur nu toch wel een beetje wat ik ze net zei hoor. Nou, hallo. Ja, ik Nou, dat, nee, dat valt wel mee hoor. Dat, Nee, heb, je- heb je er zelf het, is wel, het is wel gezellig. Lekker uit eten. Waar, waar bijvoorbeeld? Eh, bijvoorbeeld bij Chinees of zo vind ik altijd lekker. Of bij eh, Argentijnen hebben ze lekker eh, vlees. Ben je op vakantie en dan ga je en dan ga je en dan ga je en dan ga je naar Chinese tent. Dat zit hier om de hoek ook. Ja, dat weet ik, maar. En genieten. Genieten. Er staat alleen maar genieten. Maar genieten, zeker. Het genieten in. Nou, gewoon lekker doen wat je leuk vindt. En dat zoals? Zoals op het strand liggen, of naar een museum, museums toe gaan. Oké. Eh, lekker eten. Maar dan nog eens het dans, huiswerk meenemen. Dat vind, je, dat vind je geen goed plan. Nou, ik, dat, eh, mijn broertje, nou, die was toen eh, nog helemaal goed op school. Nu nog steeds. Ik zelf niet echt. En die zei, mam, ik ga mijn huiswerk meenemen naar school. Nou, ik heb hem heel hard uitgelachen. Maar dat, dat huiswerk meenemen op vakantie. Nou, dat vond ik geen goed idee. Maar zelf wou hij het toen wel doen. Oké, eh, naar, de, naar saaie musea. Wat zijn saaie musea? Eh, met alleen maar schilderijen en al dat soort dingen. Daar heb ik echt een hekel aan. Dus eh, kunst? Kunst, ja. alleen maar door de stad heen lopen? Krijg je zo pijn in je voeten van. Ah, oké. in het hotelappartement tent blijven, gewoon lekker weg dus. Gewoon lekker erop uitgaan, precies. En geen ruzie zoeken? Nou, dat, ik verwacht niet dat jij ruzie zoekt op vakantie. Ik ga geen ruzie zoeken op vakantie, nee. En eh, ben je wel eens eh, op een naakstand geweest? Nee. Heb je daar nog een verhaal over dan? Nou, ik ben, eh, ja, ik ben één keer, nee, maar toen was ik nog heel jong. En er zat een stand naast een ander stand. En ik zat op de stand, weet je wel. Ik vond het niet zo leuk, dus ik denk, ik ga nou even naar het andere stand. Maar dat bleek het naakstand te zijn. Dus toen zat ik daar als enige als jong kereltje en ik dacht... Wat, wat, wat, waarom zijn al die mensen... Nou goed, we gaan verder met de volgende nummer, denk ik. Want eh, het, gaat heel vies, uh, dat, dat, werkt gewoon niet. Hè. het, het, blijft, het, blijft, we zijn net die middag in. Vanavond na 10 uur vertel ik het wel eens. Uh, eh, zou ik dat doen? Ja, is goed. Dan zijn dit eerst de Killers en dit is Space Man. Killers zijn hoor, de Spaceman. En um, ja, de Killers, je kent ze waarschijnlijk van... hoe heet je... hè? hoe heet het nou? iets met mannen, man or dance. Nou ja, ik weet niet meer. In ieder geval daarmee werden ze beroemd. Gaat het nu niet om. Het gaat nu even om Jason Rulo. Want hij heeft de Just van deze week te pakken. En um, hij heet It Girl. En ik heb eigenlijk nog niet op gelet. Normaal doet hij altijd in het begin Jason Derulo. Om even duidelijk te maken dat hij het is. Maar even kijken, doet, doet hij dat deze keer ook? Even, even kijken. Oh, eh, ja, normaal. Gaat hij, gaat hij nog? Even kijken. Oh, nee, dat doet hij deze keer niet. Nou ja, goed. Deze eh, Jason Derulo, It Girl. Is oh, de brand new van deze week. Volgende week hebben we een nieuw voor je. I've been looking under rocks and breaking locks. Just trying to find you. I've been like a maniac, insomniac. Five steps behind you. Tell them other girls they can hit the exit check, please. Cause I finally found a girl of my dreams. Much more than a Grammy Award. That's how much you mean to me. You could be my it girl. Baby, you're the sh- girl. Loving you could be a crime. Crazy how we did, girl this is it, girl. Give me 25 to life. I just wanna rock all night long. And put you in the middle of my spotlight. You could be my it girl. You're my biggest hit, girl. Let me play it loud. Let me play it loud, like. Let me play it loud. Let me play it loud, like. Let me play it loud. You can't help but turn them heads, not get them dead. When like flies around you. If I get your body close, not letting go. Hoping you're about to tell them other guys. Fake or lose your number, you're done. They don't get another shot cause you're love drunk. Like a TV show playing reruns. Every chance I get, I'ma turn you, you on. It, girl. Baby, you're the shit, girl. Loving you could be a crime.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 Jade Morrison hoorde je en je hoorde Please Don't Stop the Rain. Nou, als je mij vraagt wel, ik ben helemaal klaar. Wat een spaggerzomer was dit. Ik heb er gewoon geen woorden voor, het was echt heel slecht. En eh, ja, ja wat, wat versta je onder heel slecht? Nou, gewoon alleen maar regen. Het, het, het, het is de ergste regen ooit geweest. Maar gisteren, 1 oktober, is de warmste 1 oktober ooit geweest. Dus het begint nu eindelijk een beetje te compenseren. Ja, het was best wel lekker weer inderdaad. Ja, en eh, ik wist nog eh, een beetje in het begin van de zomer, toen was het ook eh, ongeveer, de, de, de, ja, ongeveer ja, dezelfde temperatuur buiten. En toen zaten we echt te koken in de studio, want het was heet toen het echt niet te geloven. Ja, inderdaad. Het was echt niet normaal heet. En dus toen hebben we hier echt lopen koken, daarom hebben staat hier ook nog steeds een zo'n zo'n windventilator gebeuren. Maar we hebben op een of andere manier hebben, ja, om, om door wat te verplaatsen, eh, in de studio hebben er nu voor kunnen zorgen dat het redelijk cool is hier. Ik vind het hier niet warm. Nee, het is inderdaad eh, Ik vind het een aangename temperatuur in de studio geworden. Ja, niet dat jullie het iets boeit, maar de vorige keer zaten we hier echt te zweten niet te geloven. En nu zitten we gewoon in een aangename temperatuur. Nou, ondertussen dat jij eh, een spelletje aan het doen bent, zou je even kunnen kijken of we nog wat binnen hebben, Mick. Want, dat heb ik... ja, hij loopt eerst, moet hij, hij moet natuurlijk ook... het, heb ik net gedaan. Dit is nieuw. Oh, is dat nieuw? Oh, wacht, misschien, misschien heb je al wat. Ja, weet ik veel. Oh ja, we, ah. hebben, we hebben hartstikke veel. Ehm, mm, doe, eh, doe maar uh, Man Down van uh, Rihanna. Dan zijn jullie de beste. En er wordt anders SNM. Nou, ik ga dan voor je doen Man Down. Want ja, onze regel is altijd de nieuwste. Als er twee worden ingestuurd van dezelfde artiest, doen we altijd de nieuwste. En dat is dus Man Down. ga ik voor je daaien. even kijken hoe je heet. Revati. En natuurlijk ook nog, een, ja, natuurlijk ook nog een klein beetje voor Demi Horses. Want die wou ook iets van je hoor. Maar dan is in hem. Nou, Man Down. Het komt op hetzelfde neer. Het blijft dezelfde artiest. Dit is Rihanna. Man Down. Ik weet niet of je die videoclip wel eens hebt gezien. Maar er is echt een opspraak meegekomen. Dat ze dan ook daadwerkelijk een man doodschiet. Ja goed. Niet heel erg gezellig om naar te kijken of zo. Maar eh, daar was wel een heel gedoe over. Goed, ik, daar vertel ik later nog wel meer over. Is dit het nummer zelf? Rihanna. En Man Down. this life. I know it was alright. I can't even sleep and I can't get it out my mind. I need to get out of sight, but I end up behind bars. What started out as a simple altercation turns into a real sticky situation. Me just thinking on the time that I'm facing makes me wanna cry. Cause I didn't mean to hurt him. Could have been somebody sun, and I took his heart within. I pulled out that gun, rum pa pa bum, rum pa pa bum, rum pa pa bum. Man down, rum pa pa bum, rum pa pa bum, rum pa pa bum. Man down, mama, mama, I just shot a man down in Central Station. pa pa pam, rum pa pa pam, rum pa pa pam. Man down, rum pa pa pam, rum pa pa pam, rum pa pa pam. Pull the trigger, pull the trigger, pull the trigger, boom. And enemy, enemy life so soon When me pull the trigger, pull the trigger, pull it on you Somebody tell me what I'm gonna, what I'm gonna do Hey, ram, pa, pa, pam, ram, pa, pa, pam, ram, pa, pa, pam Me say one man down, All me say Ram, pa, pa, pam, ram, pa, pa, pam, ram, pa, pa, pam When me went downtown Cause now I am a criminal, criminal, criminal Oh, Lord of mercy, now I am a criminal Man down, tell the judge, please give me minimal Run out of town, none of them can't see me now, see me oh. Mama, mama, mama, I just shot a man down in Central Station. trouwens ook niet om even onze site te checken. www.middagmannen.nl zijn we ook nog op te vinden. Can you be my doctor? Can you fix me up? Can you wipe me down?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 ik ga het nog een keer zeggen. Check ook even onze site www.middagmannen.nl En voor ons zit het erop. Maar vanaf volgende week gaan we drie uur lang. En uh, nou, voor de mensen die denken dat ik net tien heb gezegd. Nee, drie uur lang. Het wordt een uurtje langer dus. En dan eh, ja, zijn wij er eh, elke dag van 11 tot 1. Nee, uh, ja, elke zondag zijn we er van 11 tot uh, eh, 2 zelfs. Van 11 tot 2 kan je ons dan vinden. En eh, dan zijn wij er op, op jouw zondag. Dus volgende week zijn we er weer, maar dan van 11 tot, 11 tot 2. Ik, moet het elke, ik wil 11 tot 1 zeggen, maar het is toch echt 11 tot 2. Jongens, voor mij is het weer echt te snel gegaan. We zijn, hoezo twee uur verder? Ik vind eh, het, het, ging wel weer erg snel. Ja, het ging inderdaad erg snel. Daarom ben ik ook blij dat er nog een uurtje bij komt. Ja, vanaf volgende week dus een uurtje extra. Eh, check voor eh, al het nieuws nog ook even. Onze website www.middagmannen.nl En heb jij er ook weer van genoten, Stefan? Altijd. En nou ja, jij mag deze week ook nog eens op pad, want jij gaat een middagreportage verzorgen. Heb ik ook ontzettend zin in om te bekijken hoe dat gaat verlopen. Nou, wij gaan eindigen met ons vaste eindnummer. Ik wil je bedanken voor het luisteren, bedankt voor het insturen eigenlijk voor alles bedanken. Alles, als je, want je daagt altijd wel bij aan de show. Dankjewel daarvoor. En uh, ik spreek je volgende week van 11 tot, uh, eh, 11 tot 2. 11 tot 2, ja, tot volgende week. Hoi. Run, Forrest, run. Run. een meisje tegen iPod, gimpjes, joggingbroek Eigend komt zij om de hoek Van de stratenmaker tot pastoor Kijken even om en ze roepen dan in koor Ik overrennen de meisjes, meisjes de meisjes in veen. Ik hou van meisjes Jongens, jongens, wat een Ik overrennen de meisjes Atletisch gevormd en snel hou rennende meisjes. U snapt het toch wel? Ik hou rennende meisjes. Ritmisch gaan ze op en neer. Ik hou van rennende meisjes. Ontregelen al het verkeer. ik hou van rennende meisjes. Mooi en zo sportief. Ik hou van rennende meisjes. Want rennende meisjes. de meisjes. Rennende